I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arms, let me fill you with my tongue, shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, shaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, shaka, cause you make me wanna scream. Feel for you. delirious. Can you hear? us? want the sound on my side Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De cao-lonen zijn dit jaar gemiddeld 6,6 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Komt vooral door de inflatie. Volgens het CBS was er sprake van de hoogste loonstijging in meer dan 40 jaar. De vuurwerkshow in het Friese Buren wordt uitgesteld naar morgenavond of naar 3 januari. De show kan vanavond niet doorgaan door de verwachte harde wind. Tilburg heeft de jaarwisselingsshow daarom geschrapt. De nationale vuurwerkshow in Rotterdam gaat vooralsnog wel door. In Apeldoorn is vannacht een explosief afgegaan bij een opvanglocatie... waar mensen tijdelijk kunnen wonen, bijvoorbeeld in een crisissituatie. Niemand raakte gewond. Het weer grijs, maar op de meeste plekken overdag wel droog. Bij ongeveer 4 graden. of what was real heart. All I want you to know six foot down. Lay my body six foot down. Till you hear it hit the ground. Till you hear it hit the ground. When it hits the bottom, you'll hear me say.